uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De handelsoorlog met Rusland kost Nederlandse bedrijven minstens 300 miljoen euro. Dat heeft het CBS uitgerekend. Vooral de landbouw en de voedingsindustrie worden geraakt. Maar ook de transportsector krijgt klappen. Met de export zijn in Nederland 5000 banen verbonden. De helft daarvan zit in de landbouw en de voedingsindustrie. Amerikaanse vliegtuigen mogen niet langer over Syrië vliegen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit vindt het gebied te gevaarlijk. Tot nu toe werd het maatschappijen alleen sterk afgeraden om over Syrië te vliegen. Bij rellen vannacht in de Amerikaanse stad Ferguson zijn vier agenten gewond geraakt en twee betogers. Er zijn 31 mensen opgepakt. Anderhalve week geleden schoot een blanke agent een ongewapende zwarte jongen dood. En sindsdien wordt er gedemonstreerd tegen de politie, die voornamelijk blank is. De politiechef heeft nu opgeroepen om voortaan overdag te demonstreren, zodat railschoppers zich niet kunnen verschuilen in het donker. Vorig jaar is een record aantal hulpverleners omgekomen door geweld in oorlogsgebied, 155 in totaal. Dat meldt een onderzoekscentrum voor hulporganisaties. De meeste doden vielen in Afghanistan, daar kwamen ruim 80 hulpverleners om. Een groep archeologen heeft in het oerwoud van Mexico een verdwenen stad van de Maya's ontdekt. De onderzoekers vonden onder meer een aantal gebouwen rond verschillende pleinen en een piramide van bijna 20 meter hoog. De bloeitijd van deze Maya-stad was in de 8e eeuw. En het is de afgelopen 30 jaar in augustus maar één keer kouder geweest dan nu. De afgelopen dagen was het smiddags in de beeld 17 graden. Normaal is het rond deze tijd 22 of 23 graden. Sinds 1980 was het alleen in 2006 kouder. Toen werd het op 11 augustus nog geen 16 graden. Het weer nu, er trekken de buien van west naar oost over het land. Daarbij kan het ook omweren. Tussen die buien door schijnt wel de zon, maar het wordt toch niet meer dan 16 graden. Vanaf morgen, het blijft wisselvallig, maar de temperatuur wordt iets hoger, rond de 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda staat in beide richtingen bij de brug bij Gorkum 2 kilometer file.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 Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid Sex. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes... Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. was eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, oudje? Het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oudje. Wij kiekten al zijn leuke dingen dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel je? Wij zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein.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 Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel er stevast overheen. Oh, oh Den Haag mooie stad achter de Denny. De schilderswerk, de lange poten en het blend. Uh, Oud oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaat huilie als ik geen Hagenij zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon.